Twee uur. Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is met 43 gestegen naar ruim 4500, meldt het RIVM. Het zijn minder nieuwe doden dan gisteren, toen werden 66 slachtoffers gemeld. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis overleden. Er zit vertraging in de cijfers. Bovendien zijn het alleen de sterftecijfers van mensen bij wie corona is vastgesteld. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger omdat lang niet iedereen wordt getest. Nieuw-Zeeland versoepelt de coronaregels. Vanaf morgen mogen ongeveer een miljoen mensen weer naar hun werk. En jonge kinderen mogen weer naar school. Verder gaan restaurants en een deel van de winkels weer open... als ze maar maatregelen nemen. Volgens premier Ardern is het virus in Nieuw-Zeeland op dit moment geëlimineerd. Om dat zo te houden roept ze inwoners wel op om waakzaam te blijven. In Griekenland worden de coronamaatregelen in de loop van volgende week versoepeld. Dan gaan eerst kleine winkels, kapperszaken en schoonheidssalons onder strenge voorwaarden open. En de Griekse premier vertelt morgen wat er nog meer gaat gebeuren. Er komt een groot onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Vanaf volgende week gaan het Amsterdam UMC en de GGD honderden bewoners en verzorgers van drie huizen testen. Ze willen weten of mensen die niet ziek lijken toch het virus kunnen verspreiden. De uitkomst speelt een rol bij de vraag of familie weer in verpleeghuizen mag komen... en of het personeel meer bescherming moet dragen, zoals mondkapjes. Politie, justitie en de gemeente Arnhem maken meer mensen vrij om de daders van de autobranden te pakken. In Arnhem gingen in een week tijd 15 auto's in vlammen op.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 Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. off my mind I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby I was hoping I could get lost in your paradise The only thing I'm thinking about is you and I And I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind I can't seem to get you off my mind Let's get lost Let's get lost just show her a little swing. Just show her a little swing. 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...